7 uur. Mariette Krol met het Tadeur in Rome heeft de burgemeester van Rome hulp toegezegd... bij het vinden van de Feyenoord-hooligans die in de stad schade hebben aangericht. Een aantal hooligans heeft al straf gekregen tussen de 8 en 16 maanden cel... of een boete van 40 tot 45.000 euro. Feyenoord veroordeelt de misdragingen, maar zegt ook dat de fans die in het stadion geregistreerd waren... zich keurig hebben gedragen. In een winkelcentrum in Nijmegen woedt een grote brand... waardoor veel mensen die erboven wonen hun huis uit moeten. Het zijn vooral senioren. De brand is begonnen in een cafetaria. Bewoners worden met hoogwerkers van hun balkon afgehaald. De politie en marechaussee hebben vorig jaar veel meer controles op mensensmokkel uitgevoerd, maar er zijn nauwelijks meer verdachten opgepakt, meldt Dagblad Trouw op basis van cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De extra controles werden vorig jaar, voorjaar ingevoerd door staatssecretaris Steven... omdat er sprake was van een piek in het aantal asielaanvragen. In 2014 waren daarom 50% meer controles van auto's, bussen en treinen. Dat leverde in totaal 272 aanhoudingen op, 26 meer dan in 2013. Het noordoosten van Australië is getroffen door de orkaan Marcia. Die is van de zwaarste categorie met veel regen en zware windstoten. In Queensland is op veel plaatsen de stroom uitgevallen en verschillende huizen zijn door vloedgolven vernield. De autoriteiten hebben de bevolking opgeroepen om binnen te blijven. Er zijn opvangcentra open en alle scholen zijn dicht. In Brussel buigen de ministers van Financiën van de eurozone zich vandaag over het Griekse voorstel voor verlenging van het steunprogramma. De uitkomst is onzeker. Duitsland, de grootste Europese geldschieter, vindt dat het Griekse voorstel te weinig zekerheid biedt. Maar de meeste landen wijzen het Griekse voorstel niet direct af. Het overleg van de Europese ministers begint vanmiddag om drie uur. Het weer, eerst nog op veel plaatsen regen. In de ochtend wat droger, maar vanmiddag weer meer regen. Het wordt 7 of 8 graden. Zaterdag buien met kans op hagel en natte sneeuw. Zondag is er meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht...